12 uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In Turkije heeft de AK-partij van president Erdogan de meerderheid in het parlement verloren. Dat meldt staatspersbureau Anadolu. Voor het eerst in 12 jaar moet de partij de macht gaan delen. De partij blijft met ongeveer 40% van de stemmen de grootste, maar heeft geen absolute meerderheid. Die was nodig om hervormingen door te voeren die de president meer macht zouden geven. Een deel van de stemmen is naar de Koerdische HDP gegaan. Gemeenten maken volop gebruik van goedkoper payrollers, terwijl de Rijksoverheid er juist helemaal mee wil stoppen. Bijna alle gemeenten hebben payrollers in dienst en bij een derde van de gemeenten is het zelfs de meest gebruikte vorm van flexwerk. Dat heeft de NOS geïnventariseerd. Minister Ascher wil nu de wet zo veranderen dat payrollers net zo worden behandeld als mensen met een vast contract. Volgens Avocabo FNV gaat dat niet ver genoeg en moet payrollen helemaal stoppen. De overheid moet een zwarte lijst aanleggen van haatimaams die Nederland niet in mogen om een lezing te geven. Volgens RTL Nieuws is een Kamermeerderheid het daarover eens met de VVD. Hoe zo'n lijst vorm moet krijgen is niet duidelijk. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding heeft al wel een lijst met personen die oproepen tot geweld of jihadisme. De Belgische justitie begint een onderzoek naar berichten dat de Duitse geheime dienst jarenlang Belgische doelwitten heeft bespioneerd. Minister Plasterk liet eerder weten dat de AIVD ook een onderzoek heeft ingesteld naar de Duitse geheime dienst. Die zou ook in Nederland dataverkeer hebben onderschept. Buitenlanders in Luxemburg krijgen geen stemrecht. Een referendum heeft ruim 80% van de Luxemburgers tegen een voorstel van de regering gestemd. Er wonen zo'n 550.000 mensen in het groot hertogdom Luxemburg, van wie 45% buitenlander is. Er is ook gestemd over de minimumleeftijd om te kunnen stemmen. Die gaat niet omlaag van 18 naar 16. Tennis, de Zwitser Wawrinka heeft op Roland Garros de titel veroverd.